Ook zijn er afspraken gemaakt over een sociaal plan. De bonden leggen zich neer bij een groot verlies aan arbeidsplaatsen. In een CAO is rekening gehouden met de uitkomst van een CAO-referendum onder het personeel. Daaruit kwam naar voren dat de TNT-werknemers geen arbeidsvoorwaarden wilden inleveren... in ruil voor het behoud van werkgelegenheid. TNT wil 11.000 banen schrappen. In maart vorig jaar stemden de bonden in met een inkomensdaling... in ruil voor de belofte dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Maar de leden wezen dat akkoord af, waardoor gedwongen ontslagen onvermijdelijk werden. De loting voor de studie geneeskunde wordt afgeschaft. ministers Plasterk en Klink nemen het advies van die strekking over van de Raad voor de Volksgezondheid. Plasterk zei dat het huidige systeem onrechtvaardig voelt. De verandering betekent niet dat iedereen die geneeskunde wil studeren dat ook mag. Universiteiten mogen wel de cijfers en motivatie van de aankomende studenten meewegen... en daardoor kunnen mensen worden geweigerd. De Raad adviseert ook het aantal opleidingsplaatsen voor artsen uit te breiden. Verder zouden studenten moeten meebetalen aan de specialistenopleiding. De ministers vinden die voorstellen het overwegen waard, maar willen daar nu nog geen besluit over nemen. De aanslagen van 11 september hebben grote invloed gehad op de beslissing van de Britse regering om de oorlog in Irak te steunen, zei oud-premier Blair voor de Irak-commissie in Londen. Volgens Blair dacht de Britse regering voor de aanslagen dat het gevaar van Saddam Hussein kon worden ingedamd. Daarna was het duidelijk dat er geen risico's konden worden genomen en dat militair ingrijpen een reële mogelijkheid was, zei de oud-premier. Blair wordt sinds half elf vanochtend door de commissie aan de tand gevoeld. Hij moet zich verantwoorden voor de Britse deelname aan de oorlog in Irak.